4 uur, Caroline Barry met het NOS Journaal. Trump heeft voor het eerst in een videoboodschap op Twitter erkend... dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Hij zei dat hij zich richt op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht. Het was het eerste bericht van Trump op Twitter... na een verbod van 12 uur wegens opruiing. We hebben een intense verkiezingstijd gehad waarbij de emoties hoog opliepen. Nu moeten we weer helen en ons verzoenen, zei Trump. Hij veroordeelde het geweld van woensdag en zei dat wetsovertreders een prijs zullen betalen. Hij sloot af met een opmerking aan zijn aanhangers... door te zeggen dat de prachtige reis nog maar net begonnen is. Enkele uren nadat zijn minister van Transport uit protest ontslag heeft genomen... verliest Trump nu ook zijn minister van Onderwijs. Betty DeVos was lang een uitgesproken voorstander van de Amerikaanse president... maar ze geeft hem in haar ontslagbrief de schuld van de onrust in Washington. De politie van Washington is op zoek naar tientallen verdachten van de kapitoolbestorming. De politiedienst heeft een pdf-bestand van 26 pagina's vrijgegeven met gezochte personen. De meeste worden gezocht voor huisvredebreuk. De politie looft 1000 dollar uit voor tips die tot arrestaties leiden. De Indonesische moslimprediker, die wordt gezien als het brein achter de aanslagen op Bali in 2002, is vervroegd vrijgekomen. De nu 82-jarige Abu Bakr Bashir was in 2011 veroordeeld tot 15 jaar cel, maar hij kreeg 55 maanden strafvermindering. Bashir zou de daders hebben geïnspireerd die in 2002 een aanslag pleegde op een nachtclub die populair was bij westerse toeristen. Daarbij kwamen 202 mensen om, onder wie vier Nederlanders. De politie in Den Haag heeft gericht op vier verdachten geschoten... nadat een waarschuwingsschot bij een achtervolging niet had geholpen. Er vielen geen gewonden. De vier worden verdacht van een gewapende overval. Ze zouden met twee auto's zijn gevlucht. Eén botste tijdens de achtervolging op een trempaal. De andere auto werd door de politie klemgereden.